Jan van der Putten met het NOS-journaal. De stichting 113 Zelfmoord breidt onderzoek naar de opvallende stijging van het aantal zelfmoorden onder jongeren vorig jaar. Het waren er 81, blijkt uit cijfers van het CBS, bijna dubbele van de jaren ervoor. De stichting 113 wil de komende maanden de onderste steen boven krijgen. Mogelijk hebben veranderingen en bezuinigingen in de zorg een rol gespeeld... bij het stijgend aantal jongeren dat zelfmoord pleegt. Ook wordt bekeken of media een rol spelen... zoals een populaire jongerenserie over zelfmoord op Netflix. Volgens premier Rutte moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de relatie tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie na de brexit. Dat zei Rutte na een bezoek van de Britse premier May aan het Katshuis vanmiddag. Het gesprek ging vooral over de gevolgen van de brexit. Vandaag is ook bekend geworden dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima in oktober een staatsbezoek brengen aan Groot-Brittannië. May zei dat ze daar erg naar uitkijkt. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam betaalt een schikking van 230.000 euro vanwege foute declaraties. Die werden in 2010 en 2011 ingediend na ingrepen op de kinderafdeling. Bij zeker zes patiënten declareerde het ziekenhuis te hoge bedragen. Het VUMC geeft toe dat er is gesjoemeld, zegt het Openbaar Ministerie. Een Poolse milieuorganisatie heeft een telefoonrekening van 2300 euro ontvangen vanwege een verloren GPS-zender van een ooievaar. De vogel verloor het zendertje ergens boven Afrika. Iemand heeft de simkaart uit het zendertje gehaald, in zijn eigen telefoon gestopt en is er uitgebreid mee gaan bellen. Het weer nog veel zon, vanavond en vannacht grotendeels onbewolkt. En morgen weer veel zon, in het noorden en zuiden wat bewolking.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 I love. Drinks. La, la, la, la. Zandvoort. Zandvoort. noches que aún no llegan yo. A le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.